10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het te druk was op de luchthaven. Topman Nijhuis zegt in het FD dat hij ervan baalt. De afgelopen weken leidde de drukte tot lange rijen bij de veiligheids- en paspoortcontroles. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Schiphol neemt extra maatregelen om de wachttijden in de komende zomermaanden te verminderen. Zo worden er extra medewerkers ingezet bij de veiligheidscontroles. De aanhoudingen voor de diamantroof op Schiphol in 2005 kwamen tot stand na een jarenlange undercover-operatie van de politie. Dat schrijft het Parool. Bij die overval werd voor tientallen miljoenen aan juwelen gestolen. Het was een van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis. De bende werd kort na de roof al gearresteerd, maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Daarna zou er volgens de krant door justitie een undercover-operatie op touw zijn gezet... om in contact te komen met een aantal verdachten. Begin dit jaar pakte de politie de zeven weer op in Amsterdam en Valencia. Ze staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Enschede laat onderzoek doen naar de politieinval bij het supportershome van FC Twente een maand geleden, schrijft Tubantia. De politie deed de inval tijdens de wedstrijd tegen PSV. Vermoed werd dat er harddrugs werd verhandeld. Daarna braken er ongeregeldheden uit. Volgens de burgemeester is er nog veel onduidelijk over de inval. Zo zegt de directie van FC Twente pas vlak voor de inval op de hoogte te zijn gebracht terwijl de politie zegt dat de club het al uren wist. Starters hebben steeds meer problemen met het vinden van een woning. Volgens de hypotheekshop staat er nu een derde minder huizen in de categorie tot 2 ton te koop dan een jaar geleden. De krapte zou zich niet alleen voordoen in de steden als Utrecht en Amsterdam, maar ook in Apeldoorn en de regio Den Haag. Het weer, is bewolkt en hier en daar valt nog een lichte bui. Daarna is het een tijdje droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het oosten enkele stevige buien over. Waarvan sommige met onweer. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 Daarvoor werden er dagelijks miljarden gegevens verzameld. Vorig jaar waren het er in totaal nog maar 150 miljoen. Een transportbedrijf uit de regio Rotterdam heeft een schikking van 52.000 euro betaald om niet voor de rechter te hoeven komen. Het bedrijf liet buitenlandse chauffeurs rijden die niet op de loonlijst stonden.